In de omgeving van de centrale in het noordoosten van Japan was een verhoogde radioactiviteit gemeten. Maar volgens de eigenaar van de kerncentrale was er met de reactoren niets aan de hand. Experts denken nu dat de gemeten straling door de wind meegevoerd is vanuit het zuiden. Daar staan de centrales Fukushima 1 en 2. Een van die reactoren is in een explosie geweest en zijn er daar radioactieve stoffen vrijgekomen. Het stralingsniveau is er hoger dan het wettelijk toegestane maximum. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Voor de zekerheid zijn in een straal van 20 kilometer van Fukushima 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen zijn ontstaan na de aardbeving in Japan. De belangstelling voor de vrijwilligersactie Nederland Doet is dit jaar twee keer zo groot als vorig jaar. Volgens het Oranje Fonds gaan komend weekend 300.000 mensen aan de slag met allerhande klussen. Met name het aantal jongeren dat zich heeft aangemeld is opvallend gegroeid, zegt het fonds. In bijna alle gemeenten is wel iets te doen. Vrijwilligers doen onder meer praktisch werk als tuinklussen, schoonmaak en schilderwerk. Maar kunnen bijvoorbeeld ook helpen met de begeleiding van zieken en gehandicapten. De opstandelingen in Libië lijken steeds meer terrein te verliezen aan aanhangers van kolonel Gaddafi. Vooral door de luchtaanvallen van het regime van Gaddafi. Zijn troepen rukken steeds verder op naar de stad Benghazi in het noordoosten, de machtsbasis van de opstandelingen. Een week geleden hadden de opstandelingen vrijwel het hele oostelijke deel van Libië in hun macht, maar dat lijkt nu niet meer zo te zijn. Dan nog het weer voorlopig bewolkt met hier en daar regen. Overdag later op de dag in het zuiden opklaringen.